Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op een van de Britse koninklijke familie in Norfolk zijn menselijke resten gevonden. Ze werden op nieuwjaarsdag door een voorbijganger aangetroffen in een bosgebied van het landgoed Sandringham, waar de koningin de feestdagen doorbracht. Het lichaam lag op enkele kilometers afstand van haar verblijf. De Britse politie wil niets zeggen over de staat waarin het lichaam zich bevond. De komende dag worden details bekendgemaakt. gemaakt. In Boedapest hebben tienduizenden Hongaren geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. Ze deden dat bij het operagebouw waar de regering van de rechtse premier Orbán een gala hield om de invoering van de nieuwe wet te vieren. Zo'n 30.000 mensen eisten in spreekkoren het vertrek van de regering. Volgens hen tast de nieuwe grondwet de democratie aan. Zo zouden de persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in het geding komen. Turkije betaalt een schadevergoeding aan de nabestaanden van 35 Koerden die vorige week door een vergissing werden gedood. Ze kwamen om het leven bij een luchtaanval bij de grens met Irak. Het leger dacht terroristische strijders van de PKK in het vizier te hebben, maar het bleken Koerdische brandstofsmokkelaars te zijn. De regering weigert officieel excuses aan te bieden omdat het onderzoek naar de luchtaanval nog niet is afgerond. De Engelse darter Adrian Lewis heeft de wereldtitel bij de PDC-bond behaald. In de finale versloeg hij zijn landgenoot Andy Hamilton met 7-3. Lewis staat tweede op de wereldranglijst. Vorig jaar werd hij ook al wereldkampioen. Op het toernooi in Londen speelden de Nederlandse darters een bijrol. Michael van Gerwen behaalde als beste Nederlander de laatste 16.